Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een lawine in Oostenrijk zijn twee wintersporters om het leven gekomen... nadat ze werden bedolven onder de sneeuw. Dat gebeurde op de berg Roskopf in het Zillertal in de Oostenrijkse Alpen. Volgens lokale media gaat het om een 51-jarige man en zijn zoon van 22. Ze waren met een groep van vier. De twee anderen hebben het overleefd. Op de plek van het ongeluk geldt het waarschuwingsniveau 3 op een schaal van 5. In meerdere skigebieden in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk is het lawinegevaar momenteel groot. De afgelopen week kwamen er al drie verschillende wintersporters om het leven. Bij de rellen in een gevangenis in de hoofdstad van Mozambique, Maputo, zijn zeker 6000 gevangenen ontsnapt. Tot nu toe werd er gesproken over zo'n 1500 ontsnapte gevangenen. Bij de rellen kwamen woensdagavond 33 gevangenen om het leven. Zeker 15 mensen raakten gewond. Opgezweept door demonstranten buiten de gevangenismuren... wist een groep gevangenen gisteren bewakers te overmeesteren... en hun geweren te bemachtigen. Daarna begonnen ze andere gedetineerden te bevrijden. Vanwege de NAVO-top die in juni wordt gehouden in Den Haag... schapt Schiphol een kwart van de vluchten. Bij de top wordt ruim 8500 mensen verwacht. Een groot deel van de delegatieleden komt via Schiphol. Ook is een deel van het luchtruim afgesloten vanwege de top. Volgens Schiphol blijft de impact op de overige reizigers beperkt. Deze maand heeft de zon tot nu toe 27 uur geschenen. En dat is minder dan de helft van de 58 uur die je normaal gesproken in de beeld wordt gemeten. En de komende laatste dagen van het jaar komen er ook maar weinig zonuren bij. Toch is deze maand niet de somberste decembermaand ooit. In het weer, in bijna het hele land bewolkt. Alleen in het zuidoosten wat opklaringen. En daar is kans op mist bij temperaturen rond het vriespunt.